12 uur. met het NWS Journaal. Bij rellen tussen gele hesjes en de politie bij het parlementsgebouw in Parijs... is een van de demonstranten een deel van zijn hand kwijtgeraakt. Een rubberen granaat, afgeschoten door de politie, ontplofte toen de man hem wilde oppakken. Het slachtoffer, na verluid een fotograaf van de gele hesjes... zou zeker vier vingers hebben verloren. De Syrische democratische strijdkrachten, waarin Koerden de overhand hebben... zeggen dat ze begonnen zijn met het beslissende offensief... om terreurgroep IS uit het oosten van Syrië te verdrijven. Zo'n 20.000 burgers zijn voorafgaand aan de slag geëvacueerd. De Amerikaanse president Trump zei eerder dat IS zo goed als verslagen was. Maar daarna heeft IS nog bijna 200 aanvallen geclaimd. De Indonesische politie is in verlegenheid gebracht door een video... waarop te zien is hoe een verdachte met een slang wordt gemarteld om hem te laten bekennen. Het gebeurde in de Indonesische provincie Papua... op de westelijke helft van het eiland Nieuw-Guinea. De video verscheen op internet en leidde tot veel verontwaardiging. De politie op het eiland bood daarna excuses aan... en de betrokken agenten zijn overgeplaatst. Prins Philip, de hoogbejaarde echtgenoot van de Britse koningin Elizabeth... levert zijn rijbewijs in. Dat doet de 97-jarige man nadat hij vorige maand een auto-ongeluk had veroorzaakt. Philip stapte ongedeerd uit, maar in de auto waar hij mee in botsing kwam... raakten mensen licht gewond. Philip kroop na het ongeluk alweer snel zonder gordel om achter het stuur. Dat schoot bij veel Britten in het verkeerde keelgat. Ajax heeft vanavond in Almelo voor de tweede keer in drie competitiewedstrijden verloren. Herakles won met 1-0. Het kampioenschap komt voor de Amsterdammers hierdoor verder uit het zicht. Als koploper PSV morgen van FC Utrecht wint... is de voorsprong op de nummer 2 Ajax 8 punten. Feyenoord heeft overtuigend gewonnen van de Graafschap. In de Kuip met het 4-0. VVV won in Venlo met 2-1 van Willem II. En Heerenveen-Pek Zwolle eindigde in 1-1 gelijkspel. Het weer. Vannacht gaat het vanuit het zuiden overal flink regenen.